200 militairen zijn vanuit buurland Cameroen de grens overgestoken... om in het westen en noorden belangrijke wegen en plaatsen veilig te stellen. Tot nu toe waren de Fransen voornamelijk in de hoofdstad Bangui actief. Daar patrouilleren militairen om een einde te maken aan het geweld tussen moslims en christenen. De Franse president Hollande heeft aangekondigd dat hij nog eens 400 militairen wil sturen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Veertien jonge Egyptische actievoersters zijn weer vrij. De islamitische vrouwen werden vorige maand veroordeeld tot elf jaar cel... voor hun protesten tegen de regering en tegen het afzetten van president Morsi. Maar in hoger beroep verlaagde de rechtbank de straf naar een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat betekent dat de groep snel vrijkomt. De veroordeling van de vrouwen leidde in binnen- en buitenland tot grote ophef. Het stoffelijk overschot van Nelson Mandela wordt de komende week verschillende keren verplaatst in Pretoria. Mandela wordt opgebaard in een overheidsgebouw in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad. Elke ochtend wordt zijn lichaam van het mortuarium naar het gebouw gebracht waar hij wordt opgebaard. En aan het eind van de dag gaat het weer terug. De Zuid-Afrikaanse overheid heeft gezegd dat mensen de overleden oud-president kunnen eren... door langs de weg te gaan staan en de kist te begeleiden. De Karelsprijs 2014 is toegekend aan EU-president Herman van Rompuy. De prijs van de Universiteit van Aken wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich sterk maakt voor de Europese eenwording. In een reactie zegt de Belg dat hij zich vereerd voelt en diep geroerd is. Aan de prijs, die is vernoemd naar Karel de Grote, is een bedrag verbonden van 5000 euro. Ook krijgt de winnaar een medaille. Het weer bewolkt met regen en motregen.